Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog duurder geworden om een huis te kopen. Gemiddeld betaal je nu meer dan 4 ton. Een jaar geleden was dat nog geen 3,5 ton. En dat betekent dat de huizenprijzen recordhard zijn gestegen makelaars noemen het complete gekte. Mensen bieden tienduizenden euro's over om er maar tussen te komen. En we horen hele extreme voorbeelden waarbij onze makelaars echt zeggen... dit is eigenlijk onverantwoord wat hier gebeurt. Maar ja, als de mensen het willen betalen, ja, dan zijn ze daar vrij in. Gemiddeld zijn huizen na 3,5 week verkocht. Dat is sneller dan ooit. Misschien moet je straks als je op zomervakantie gaat weer rekening houden met strenge coronaregels. Het gaat hier zo hard met de besmettingen dat Nederland weer code rood kan krijgen. De Vereniging van Reisbureaus legt het uit. Het probleem is dat die reisadvisering nu eenmaal samenhangt met besmettingen. Het belangrijkste is, zijn, de, zijn de, de ziekenhuisopnames. En het is fantastisch dat die niet omhoog gaan. Maar we hebben in de reiswereld weer te maken met reisadviezen. En het belangrijkste criterium daar eh, zijn besmettingen. En daarom denken andere Europese landen erover om Nederlandse reizigers niet meer toe te laten... of met flinke beperkingen, zoals een quarantaine bij aankomst. Japan gaat strengere maatregelen nemen om te voorkomen dat de Olympische Spelen een superspreader-event worden. De premier kondigt de noodtoestand af voor de hoofdstad Tokio en dat blijft waarschijnlijk zo tot na de Spelen. Misschien heb jij maanden geleden dit stel voorbij horen komen, vlak voordat de tweede lockdown inging en ze niet meer de kroeg in konden. Wat gaan jullie nu doen in de weekenden? Gewoon thuis zitten. Eh, lekker neuken. Lekker neuken. Nou, dat is precies wat heel veel Amsterdammers hebben gedaan. Want nu, bijna negen maanden later, lijkt er een babyboom aan te komen, zeggen verloskundigen tegen AT5. In de praktijk, maar ook vooral in de stad merk je dat er eh, zeker wel, eh, het is gewoon druk. En ook in de babywinkel is de business booming. Veel zwangere vrouwen, veel jonge baby's. En heel veel mensen die naar kraamcadeaus kunnen komen vragen. Dus het is eh, lekker druk bij ons op het moment. En bij een ziekenhuis is het al een tijdje zo druk...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 Met nu ZFM in de ochtend. Ah, I, love the colorful clothes you wears. And the way the sunlight plays upon her hair. I the sound of a gentle moon On the wind that lifts her perfume through the air. smile I know she must be kind them impressed. Niceness on with the girl them a wear. All the man them a say you gone clear. Sweetness me for the girl them a dress. All the man them a say them impressed.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 Niceness, no when the girl, them a wear. All the man, them a say you gone clear. Sweetness, no funny girl, them a dress. All the man, them a say them impress. Niceness, no when the girl, them a wear.